บุ๊กทู ยี่สิบหก zesentwintig, 26. ธรรมชาติ in de natuur, In de natuur. คุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับ zie je die toren daar? Zie je die toren daar? คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับ Zie je die berg daar? Zie je die berg daar? คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับ Zie je dat dorp daar? Zie je dat dorp daar? คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับ Zie je die rivier daar? Zie je die rivier daar? คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับ Zie je die brug daar? Zie je die brug daar? คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับ Zie je dat meer daar? Zie je dat meer daar? ผมชอบนกตัวนั้น Die vogel vind ik mooi. Die vogel vind ik mooi. ผมชอบต้นไม้ต้นนั้น Die boom vind ik mooi. Die boom vind ik mooi. ผมชอบก้อนหินก้อนนี้ Deze steen vind ik mooi. Deze steen vind ik mooi. ผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น Dat park vind ik mooi. Dat park vind ik mooi. ผมชอบสวนนั้น Die tuin vind ik mooi. Die tuin vind ik mooi. ผมชอบดอกไม้นี้ Deze bloem vind ik mooi. Deze bloem vind ik mooi. ผมว่านั่นมันสวย Ik vind dat mooi. Ik vind dat mooi. ผมว่านั่นมันน่าสนใจ Ik vind dat interessant. Ik vind dat interessant. ผมว่านั่นมันงดงาม Ik vind dat prachtig. Ik vind dat prachtig. ผมว่านั่นมันน่าเกลียด Ik vind dat lelijk. Ik vind dat lelijk. ผมว่านั่นมันน่าเบื่อ Ik vind dat saai. Ik vind dat saai. ผมว่านั่นมันแย่ Ik vind dat vreselijk. Ik vind dat vreselijk.